in de nacht kwam je thuis, viel op de bank. Mij niet gebeld, je rook naar de drank. Vanmorgen zei jij, blijf je wachten, het wordt niet laat. Nu heb ik liever dat je mij heel snel verlaat. Waarom doe je mij dit aan? Heb ik gelijk? Zie je mij niet meer staan? Zeg het me nu, van het denken word ik zo moe. Als je weg wilt, zal ik niet vragen waar ga je naartoe. this highway je mascara op je wang. Een bezopen gezicht, <laughs> je wist het al lang. Als je ontwaakt, dan komt het gespeelde verdriet. en wil je blijven, maar geloof me, ik wil dat niet. Daar staat je tas wat van jou is, krijg je mee. Waar moet je nu heen? Ik heb geen idee. Als je maar nooit meer een voet zet in mijn